Joris, Stubenitski met het NOS-journaal. In Maleisië zijn 20 kisten met Maleisische slachtoffers van vlucht MH17 aangekomen. Op het vliegveld van Kuala Lumpur werd een ceremonie met een minuut stilte gehouden. Daarbij waren de koning, premier en nabestaanden aanwezig. Het is een dag van nationale rouw in Maleisië. Van de 298 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne kwamen er 43 uit Maleisië. Bij een busongeluk in de Sinai-woestijn zijn vanochtend vroeg zeker 33 mensen omgekomen. Er vielen zeker 40 gewonden. De Egyptische autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental nog verder oploopt. Twee bussen botsten voor zonsopgang tegen elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De islamitische staat vormt voor de VS mogelijk een grotere bedreiging dan Al-Qaeda, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. Hij noemt IS een organisatie die alles doet voor de ideologie. In Irak verwacht hij een nieuw offensief van IS. Om de strijders terug te dringen zijn volgens de minister mogelijk ook luchtaanvallen in Syrië nodig. In Utrecht is een gestolen meteoriet teruggevonden, schrijft het AD. Hij lag in de bosjes bij een tennisbaan en werd gevonden door twee mannen die een tennisbal zochten. Het steentje werd maandagnacht meegenomen uit museum en sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht. Suriname heeft elektriciteitsproblemen. Vanwege de lage waterstand ligt sinds begin deze week een deel van een waterkrachtcentrale stil. Het staatsenergiebedrijf sluit daarom onaangekondigd steeds wijken en dorpen voor meerdere uren af van elektriciteit. Dat leidt tot felle kritiek van de bevolking. Dinsdag spreekt president Bouterse het parlement toe over de energiecrisis in Suriname. Het weer. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag zo'n 16 graden. In het noordwesten veel regen. Die breidt zich uit naar de rest van het land en bereikt vanavond het zuiden en oosten.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 I will wipe away your tears simply by just loving you. She's Miss California, hottest thing in West LA. Beverly Hills, baby. Now I want everybody in the dance floor to just shake it. Man, I want you to get down.